Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Unies, hogescholen en studenten zijn kritisch op het wetsvoorstel van minister Bruins van Onderwijs. Daarin staat dat de Nederlandse taal weer de norm moet zijn in het hoger onderwijs. Daarmee moet de verengelsing tegengegaan worden. De minister ziet veel voordelen. Ik wil echt dat Nederlands weer de norm wordt eh, aan onze hogescholen en universiteiten. Zodat ook de taalvaardigheid verbetert. Maar ook zodat we de internationale studenten die wel naar Nederland komen... dat we ook de kans vergroten dat die in Nederland blijven. Zodat die internationale studenten ook echt een bijdrage aan onze economie en samenleving gaan leveren. Unies zeggen dat ze denken dat de minister vooral een bezuiniging wil halen van bijna 300 miljoen euro. Unies krijgen nu namelijk geld van de overheid voor het aannemen van internationale studenten. Een Russische man is van een opblaasbaar bootje gered nadat hij ruim twee maanden op zee had gedreven. De man ging in augustus met twee familieleden de ijskoude zee op om walvissen te spotten. Waarschijnlijk begaf de motor het, waardoor het bootje stuurloos raakte. De man werd gevonden door een vissersboot. Zijn twee familieleden waren toen al overleden. De man is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is onderkoeld en uitgedroogd. De Rus is de helft van zijn gewicht kwijtgeraakt en weegt nu nog 50 kilo als je ziek bent en niet kan werken, kost dat je baas geld. Maar hoogstwaarschijnlijk niet zoveel als bij een topvoetballer met een blessure in de topclubs van Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland en Italië. 732 miljoen euro is het bedrag dat afgelopen jaar aan salaris is betaald aan spelers die daar met een blessure op de bank zaten. Dat komt uit een jaarlijks onderzoek van de verzekeraar. Er is dan ook veel kritiek op het toenemend aantal voetbalwedstrijden, want een te volle speelkalender zou voor meer blessures zorgen. En deze superster gaat een boek uitbrengen. Ja, Taylor Swift dus. Het boek heeft 256 pagina's. Het gaat over de Eras Tour, waar ze al vanaf vorig jaar maart mee bezig is. In het boek zijn onder meer persoonlijke verhalen en nooit eerder vertoonde foto's. Het komt eerst in Amerika uit. Wanneer het ook in Nederland te koop is, is nog niet bekend. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal een spatje regen, maar op de meeste plekken droog. Morgen veel zon en best warm. 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.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 This Guy is in Love en uitgevoerd door uh, Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Ook zo mooi. Eagles, Love Will Keep Us Alive. De liefde houdt ons allemaal in leven. just gotta let it ride wel keepers alive. Met andere woorden, bent om op te vreten. <laughs> ja, het is maar net. Zo kan je het interpreteren, luisteraars, toch? Dit is die eh, Association. You ask me if there'll come a time when I grow tired desire naar nou, me blijft luisteren, luisteraars. Tot 12 uur vannacht zeg ik bij mezelf, I'm gonna make it with you. Hey, have you ever tried Really reaching out for the other side I may be climbing for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song tell it with you. Bert, En als eh, het goed is heb ik telefoon. Goedenavond. Een hele goede avond. Hé, hey, dat is wel een bekende stem. moet even nadenken. <laughs> Denk eens even na. Kijk eens of jij weet wie het is. Eens even kijken. Sinterklaas. Wie? Sinterklaas. Ja, Brigitte Bardot, inderdaad. <laughs> Ja, dat klopt. Ja, ik zag die borsten, die, die kwamen met mijn scherm al uit hier, die borsten. Die wat? <laughs> Die borst. Borsten. Eh, zet er, zet een andere bril op, man. <laughs> hey Wim, eh, wat leuk. goedenavond man. Ben je vanavond aan het werk? zeker ben ik aan het werk. Even weken, hè, dan heb ik avonddienst en... Eh, ja, maar, maar eh, vrijdag dan? Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, vrijdag is de ochtends natuurlijk. Vrijdag is de ochtend, dus dan draaien we gewoon met de boys en dan maken we er weer een feest van. Ja. Dus, en heb jij al, heb jij al mooie muziek in gedachten ook voor vrijdag? Dat je zegt van nou, ik heb... Ik heb al wat opgespoord zo in mijn discotheek. In mijn, uh, mijn, eh, in mijn eerlijk eh, en oprechtheid moet ik zeggen dat de playlist al klaar is. De playlist is al klaar? Ja, zit je dan ook de hele dag... een bak met, met nummertjes heb en ik pluk er af en toe één, maar zo werkt dat niet, hè? Zit je dan de hele dag op de wc? De, Nee, nee, nee. nee, nee, het is toch een playlist, is het toch? Zandvoort heeft tegenwoordig wel elektriciteit en riolering. Dat volgend jaar. Dat is de hele dag, dat kan nog niet natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar voor vrijdag is de muziek al, eh, al klaar. En eh, ja, de nodige verzoekjes zijn er al in verwerkt. Mooi. Maar goed, mochten er bijkomen, dan passen wij altijd even aan natuurlijk. Dat doen we altijd, hè? Ah ja, ach ja. Hebben, we nog gasten vrijdag, Willem? Of, eh? Nou ja, dat is er even onder, eh, onder embargo eigenlijk. Embargo? Eh, ja, onder embargo heet het tegenwoordig. Dan mag het niet eh, bekend worden, hè? Het mag dan niet bekend worden dat het onder embargo is. Ja, precies. <laughs> Dus ja, ja, ja. Maar goed, ik heb dus, moet ik heel eerlijk zeggen, niet alles kunnen luisteren. Want ik moest er ook aan het werk natuurlijk. Maar ik was geen benieuwd of jij nog iets van Alan Jackson had gedraaid. Remember When bedoel je? Ja, ja. Heb ik nog niet gedraaid. Moet ik nou, die nou, straks voor jou draaien? maar mij wel draaien, eh, ja, voor... Eh, ja, gewoon... Wil je hem ook eh, opdragen aan iemand speciaal, Willem? dat nou, ik nou... aan iedereen die ik lief heb. Oh, nou, dat zijn er nog wel wat hier in Zandvoort natuurlijk. Het wordt er dus steeds meer, lijkt het, hè? <laughs> ik krijg mijn moeder daar al bloem, met vader daar al bloem. En ja, het, is eigenlijk niet te geloven. Alan Jackson, Remember When. Alan Jackson, Remember When, ja. Ik heb dat nummer, dat nummer heb ik ooit als, als eerst bij met heb ik die gedraaid. En, ehm, je dat nou? Ja, ik was de eerste. In een van je eerste uitzendingen? Nee, nee, nee, nee. nee, oh. Wel een tijd geleden dan weer, want toen begon ik daarmee. De hele tijd niks. En in één keer komt het nummer weer boven water. Jij begint hem weer te draaien. Dus eh, ja, ik vind het hartstikke mooi. Nou, helemaal goed. En eh, ja, ik denk dat... Eh, een hoop mensen het eh, wel met me eens zijn. Maar goed. Ja, ik vind het ook een prachtig nummer. ja, het ja. is een heel mooi nummer. Eh, dus ik draai hem graag. Maar we gaan eerst even naar Michael Bublé. Wie? Michael Bublé, want die is thuis. Die is thuis. Hij is home. Is die? Home. Wie? Home. Michael Bublé is home. Dat is die jongen van die kougom, toch? <laughs> Oh, bubbel. <laughs> Nou. Ja, nee, bubbel. Ja, nee, dat is goed hoor, jongen. Ja. Doe, jij, eh, doe jij je dingetje, maar ik heb eh, net mijn laatste dingetje gedaan. Ik ga mijn administratie doen. En terwijl ik dat doe, luister ik... Eh, even nou, gezellig. En, en ik zie jou vrijdag. Ja, nou, na Home, daar komt Alan Jackson voorbij. Speciaal voor jou. Nou, dan kom ik ook een keer home.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 let me go home. Oh, I miss you, you know. en de volgende is voor eh, Willem Boer, uh, Willem Bruis moet ik eigenlijk zeggen. Aankomende vrijdag, luisteraars, dus weer eh, The Boys Are Back in Town. En nu is Alan Jackson back in town. Een prachtig nummer. Remember When, oftewel, denk er nog eens eventjes aan. saw you and time stood still and love was all we knew you were the first so was I disassemble, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? Remember when we said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad. zijn van die kippenvelnummers. Alan Jackson, Remember When, met dank aan Willem. Silence is golden, golden But my eyes still see Talking is cheap People follow like sheep Even though there is nowhere to go still see. Silence is golden, golden, but my eyes still see. But my still Spreken is zilver, zwijgen is goud zit wel een beetje de stemming. De supermarkten wel liggen al vol met kerstspullen. Ook Sinterklaasspullen natuurlijk. Pepernoten, marsepein. En al de tuincentra luisteraars, die zijn ook weer opgetuigd. Die zijn allemaal in kerstweer al. Nou ja, allemaal. De meeste. Ik ben vandaag geweest naar eh, Hoogwoud. Zijn plaatsje, ligt in Noord-Holland. In de buurt van de eh, Nieuwe Niedorp. Was to certain shepherds fields as they lay. En daar eh, was het zo verschrikkelijk mooi. Ik heb echt al heel wat kerstmarkten gezien, maar ze hebben daar echt uitgepakt dit jaar. Het thuiscentrum heet De Boet. Het is in Hoogwoud. Als u de gelegenheid heeft, luisteraars, en u wilt genieten van een echt een mooie kerstpresentatie... dan moet u daar eens rond gaan lopen. Het is echt werkelijk eh, adembenemend. De kleuren, uh, noem het allemaal maar op. En ze hebben bovendien een hele afdeling met allerlei Halloween-artikelen. Ja, heel spannend. Want Halloween is het natuurlijk ook het eind van de maand, hè? Toen. Het is wel heel griezelig buiten. Er staan er allemaal van die pompoenen. Met uitgesneden ogen en lichtjes erin. allemaal enge heksen op bezemstelen. Ja, dat drijft de spanning wel op. Nee, maar werkelijk waar, luisteraars, zonder eh, er de draak mee te willen steken. Ik heb daar echt eh, kerstinterieur gezien. Dinertafels opgemaakt in kerstfeer nou. Je zou zo aan tafel gaan, dat kan ik u verzekeren. Ik verlang ook een beetje naar die tijd, moet ik zeggen. Ik vind het me vreselijk allemaal wat er op de wereld gebeurt, hoor. Als je nou je ogen dicht doet, dan zeg je gewoon... er zijn geen christenen meer, er zijn geen joden meer... er zijn geen moslims meer... Er zijn geen Jehovah-getuigen meer. Er zijn geen boeddhisten meer. Niks van dat alles zit allemaal tussen je oren. Het mag ook best. Je mag best geloven in wat je wil. Maar eh, er zijn eh, helaas zo'n hoop mensen op de wereld die er misbruik van maken. Hele volksstammen onderdrukken. Ik denk even aan eh, Afghanistan. Iran, waar vrouwen ja, half ingepakt moeten rondlopen... omdat ze anders worden gearresteerd door de zedenpolitie. Als er één haartje buiten het hoofddoekje steekt. Waanzin. Alle oorlogen worden veroorzaakt, luisteraars. Ik weet niet of u dat eh, zich realiseert. Door religie, Nou, we moeten er meer over zeggen. Je mag geloven wat je wil, maar je mag het niet misbruiken om mensen te onderdrukken. Dat is het eigenlijk. De dogmatiek had je vroeger ook al in, in bij de christenen even eh, geleden werden daar ook al mensen, vrouwen, bijvoorbeeld eh, als heksen verbrand zomaar. Of ketters die niet geloofden in de Rooms-Katholieke kerk, die werden ook uh, kopje kleiner gemaakt. Het is van alle tijden eigenlijk, maar het gaat nou wel erg uh, tekeer daar in het Midden-Oosten. Daarom dacht ik, laat ik nou een klein beetje kerstfeer brengen. Daar wordt u misschien een beetje blij van, en ik ook. één wet op de wereld. Daar kan je niemand mee onderdrukken, is de wet van de liefde. Een van de basisbehoeften. Onderdak, eten, voedsel, veiligheid en liefde vooral. En het is toch zo simpel, zou je zeggen. Wat is er dan nog mooier om eh, van de liefde te genieten, van de natuur te genieten... Al die ellende op de wereld. Ik word daar niet goed van hoor. Ja, ik heb een verzoekje of ik nog een keer dat eh, nummer wil draaien uit de eh, Westminster Cathedral in Londen.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 Nu het om zum prachtig nummer. En ik draag hem op aan mijn eh, neef Wim Kroonsberg... die eh, momenteel eh, in een hel leeft. zijn vrouw, die al enige tijd leidt aan dementie. En hij is er bijna dagelijks drie keer op, gaat hij er op ja, ze eet nog nauwelijks, ze drinkt een heel klein beetje nog, maar ja, de verwachting is toch dat ze binnenkort helaas zal overlijden. Maar, uh, eh, mijn Wim heeft een eh, enorme periode achter de rug van eh, mantelzorg. Nou, ik, er zijn vast wel mensen onder u die in zijn of haar omgeving dit allemaal hebben meegemaakt. Het is een, enorme strijd en een zeer onmenswaardig bestaan om aan je eindje te komen. Dat kan ik u verzekeren. Nog een mooi nummer, een verzoekje van Mary van Dam uit Zandvoort... Tom Waits met de Tom Roberts Blues. met een eh, live uitvoering, luisteraars, van The Unchained Melody... van de Righteous Brothers. Neem ik afscheid van u. Dank voor het luisteren allemaal weer. Ik ben er morgenochtend weer om de week door te zagen. Welterusten straks. Dank voor het luisteren. Maar heel mooi. En eh, de man is nog altijd goed bestemd. Nog iets van lang geleden opgenomen. Dit. Nou, nogmaals, ik kan het niet genoeg zeggen, luisteraars. bel te rusten. Droom lekker. En morgenochtend weer bij me. met de eh, Duifie de week door. We gaan weer niet ervan, genieten van de gouden houden. En natuurlijk ook cabaret om het half uur.